er niet één zo lief als jij. Na al die jaren ben ik met jou nog net zo blij. Niemand die kent de toekomst, ja dat is wel waar. Wat ook gebeurt, wij blijven steeds bij elkaar. Als ik zie hoe het dikwijls met de mensen gaat, denk ik vaak, waarom is er al die nijd en haat? Want de tijd, die gaat o zo vlug voorbij. Ik ben gelukkig met jou en jij bent het ook met mij. Op heel de wereld is er niet één zo lief als jij. Na al die jaren ben ik met jou nog net zo blij. Niemand die kent de toekomst, ja dat is wel waar. Wat ook gebeurt, wij blijven steeds bij elkaar en leed, hebben wij alweer zo lang gedeeld. En nog nooit hebben wij met ons geluk gespeeld. Hoe dat komt, weet ik net zo goed als jij. Want hoe de toekomst zal zijn, jouw liefde gaat nooit voorbij. niet eens zo lief als jij. Na al die jaren ben ik met jou nog net zo blij. Niemand die kent de toekomst, ja dat is wel waar. Wat ook gebeurt, wij blijven steeds bij elkaar.